Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat een wereldwijde sms-dienst aanbieden... waarmee Nederlanders in het buitenland worden gewaarschuwd bij calamiteiten. Tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika en de onlusten in de Thaise hoofdstad Bangkok werd al geëxperimenteerd met een vergelijkbaar systeem. Volgens het ministerie kan er op deze manier snel een grote groep mensen worden bereikt. Verder is het een hulpmiddel bij het opsporen van Nederlanders in het buitenland. Mensen die mee willen doen kunnen zich via internet opgeven. Als de technologie het toelaat wil het ministerie in november beginnen met de wereldwijde sms-dienst. In het zuiden van Pakistan moeten honderdduizenden mensen hun huis uit omdat er in het gebied nieuwe overstromingen worden verwacht. Naar schatting zijn 20 miljoen Pakistanen getroffen door de ramp. De Nederlandse hulpactie heeft 16,1 miljoen euro opgeleverd. Het Giro-nummer 555 blijft voorlopig nog open. De Taliban heeft gedreigd met aanslagen op de buitenlandse hulpverleners in Pakistan. Buitenlandse Zaken is een onderzoek begonnen naar mogelijke misstanden op de Nederlandse ambassade in Bangkok. Buitenlandse Zaken reageert daarmee op de melding door een Nederlandse werknemer van corruptie en machtsmisbruik. Begin dit jaar werd al een grote fraudezaak ontdekt op de ambassade in Bangkok. Een Thaise accountant die al jaren voor de ambassade werkte had enkele honderdduizenden euro's verduisterd. Het Nederlandse autoconcern Spijker heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden van 139 miljoen euro. Spijker, producent van zeer luxe sportwagens, nam begin dit jaar de Zweedse autobouwer Saab over en redde het bedrijf van de ondergang. Door de problemen lag de productie bij Saab maanden stil. Daardoor verkocht het bedrijf maar 10.000 auto's. Spijker Cars hoopt met Saab in 2012 winstgevend te zijn.